hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Wat denk je van de Google Pixel 10 Pro? Nu met extra veel voordeel en een jaar lang Google AI Pro cadeau. Ter waarde van 219 euro.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 Met zes vezelrijke volkorenbollen voor maar 99 cent. En één ster beter levig hakt twee voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Het is weer Kidsfestival bij kleertjes.com. Met kortingen tot wel 50%. Op speelgoed, alles voor de slaap slaapkamer, luiers en de leukste outfits. Kleertjes.com. Alles voor je kinderen. Ja, het voordeel is niet aan te slepen. Want deze week nergens goedkoper. Kruimige aardappelen en 10 kilo zak 2,9 euro. Zo, dat is voor een hele week. Ja, en op is op. Fans van Aldi. Het is sale bij Leenbakker. Nu 25% korting op alles voor je slaapkamer bij aankoop vanaf twee stuks. Dus op bedden, boksprings, matrassen, dekbedden en nog veel meer. En alle combinaties mogelijk. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan. Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen. Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot. En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit. Stap je ook in? Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Utrecht is een deel van een sportcentrum ingestort. Het is niet duidelijk of dat door de sneeuw komt en of er nog mensen binnen zijn. De hulpdiensten zijn nu aan het zoeken. In het Brabantse Waspik stortte eerder vanavond een kassencomplex in. Het is waarschijnlijk bezweken door het pak sneeuw op het dak. Niemand raakte daarbij gewond. Bij steeds meer gemeenten begint het strooizout op te raken. Er is de afgelopen dagen zoveel gestrooid dat ook de leveranciers het bijna niet meer aankunnen, meldt de Telegraaf. Rijkswaterstaat, dat vooral de snelwegen strooit, heeft sinds gisteravond alleen al 12 miljoen kilo gestrooid. Nu het weer morgen beter lijkt te worden, pakken veel bedrijven hun werkzaamheden weer op. Zo gaat Picnic vanaf morgen weer boodschappen bezorgen en wordt in veel gemeenten het afval weer opgehaald. Vanavond werd in Rotterdam het tramverkeer weer opgestart, nadat de trams eerder vandaag nog terug moesten naar de remise. En in Frankrijk zijn tientallen mensen meteen naar het graf van filmico Brigitte Bardot gegaan. Ze lachten maar net, want de uitvaart in saint was vandaag. Een graf ligt bezaaid met bloemen en foto's. Bij de uitvaart waren talloze bekenden aanwezig, waaronder de rechtsradicale politica Marine Le Pen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken sneeuwbuien over het land. Aan de kust kan het regen zijn. De temperatuur ligt tussen de 0 en 3 graden. Morgen minder buien en temperaturen boven 0. Vrijdag kan er weer een flink pak sneeuw vallen. En dit was het nieuws op Slam.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 Boek nu en reis verder. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30 Europa. Een speciale uitvoering met luxe als basis. En tot wel 4000 euro voordeel. Nu leverbaar vanaf 36.995 euro. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.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 Ball Harbor, take you shopping. Nikki Beach, we in the water. Free up, free up, make it hotter. 2 a.m., we ended up at Live. 3 a.m., we like four bottles in. 4 a.m., and I know oh. which girls I'm taking home. trip with your friends. Buy it all, we don't count it, just spend. Make our own, we don't follow the trends. Hundred bottles on our own expense. Only live once, so we so lit. Let's take shots, don't miss. Pour them all out, then reload it. More drinks, more sips, more time getting spent on drunk texts. More things that I gotta confess. Let's be honest for once and own it. Lose ourselves and live in the moment. When they doubt, we just show them. Private plane, we just float. the wrong eten, vaker sporten. Saai. Of je begint dit jaar bij Slam met de gok van je leven. Maak in januari kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden... naar de entertainment hoofdstad van de wereld, Las Vegas. Er is één maar. Als je eenmaal in Vegas bent, wordt het alles of niets. 2026 euro casino geld. Rood of zwart. Alles of niets. De gok van je leven. Deze maand. Slam. Check slam.nl voor alle info. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap nu over op een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar 30 euro per maand. En krijg er nu 6 maanden Videoland Basis bij cadeau. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.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 Dus op bedden, boksprings, matrassen, dekbedden en nog veel meer. En alle combinaties mogelijk. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud. Lievert, bewaar je drama voor je series. Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen? Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl. Geniet maar even van dit McDonald's momentje.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 Ook financieel. Onze experts bieden je overzicht, zakelijk en privé. Plan een persoonlijk gesprek op abnamro.nl slash vooruitkijken. Voor ieder begin. ABN AMRO. Er valt zoveel meer te genieten wanneer u in Emirates Economy Class vliegt. Meer beenruimte, heerlijke regionaal geïnspireerde gerechten. Gratis drankjes zoveel u wilt. En met de laatste films, series, muziek en live sport... zo'n beetje het beste entertainment in de lucht. En onze familieservices maken uw reis eenvoudig en leuk. Plan uw volgende reis en laat de vakantie al aan boord beginnen in Emirates Economy Class.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 Zo'n goede deal, die wil je meteen. Ga snel naar simyo.nl. Simyo. We will fight. time And I'll come back to you to you. in the morning and I ask myself, it's life worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other gotta start making changes. Learn to see me as brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? Uh. I let it go back to when we played as kids, but then That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah hear me? Yeah. Oh, come on, oh, come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. That's just the way it is. Oh, yeah. I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret, do concealed, conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Sell it back to the uh-huh. kids. I gotta get paid. Well, hey, well, that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh, yeah. Hear me. Oh, come on. Oh, come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. Be the same. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. That's just the way it is. Oh, yeah. Oh, yeah. We gotta oh, make yeah. a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up and pimp back you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, That's the way it is. Uh. That's just the way it is. Yeah, yeah, yeah. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. So hold You're my brother, you're my sister. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Some things will never change. Slam. Yeah. Dirty lies every night. The trust we had is dying. Secrets you've been hiding. Oh, bad desires on your mind. I used to be so quiet. Now I'm causing riot. never be unbroken. Oh, people come, people go, but I'm gonna forget you like. Gisteren bij Albert Heijn. Met meer dan 1000 producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus... alle Amerk proteïne eetzuivel, tweede gratis. Alle bolletje crackers en knekkenbreud, tweede gratis. Lekker hoor. Amerk haarverzorging en styling, ook tweede gratis. Zoé. En een looppad van Betersport, 50% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster! Is jouw huisdier al verzekerd? Een gebroken pootje kost al snel 2.500 euro. Daarom kies je FIGO, de zorgverzekering voor je huisdier. Met het meest complete pakket van Nederland. Geen zorgen bij onverwachte dierenartskosten. Ga naar figopet.nl Ergens vind je een nieuw koninkrijk.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 Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com snelpakkers. Anders grijp je mis. De jackpot van 10 januari staat op 11,1 miljoen euro. De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog drie dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan. Persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Omdat we van boekhouden. Kies jouw passende raamdecoratie bij Karwei. Profiteer nu van 35% korting op bijna alle jaloezieën. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Het zijn weer de dikke Deka-deals bij Dekamarkt. Met deze week Douwe Egberts filterkoffie 250 gram, nu 3,69. En Kleine Drop, nu 1 plus 1 gratis. Kom snel naar Dekamarkt voor nog meer dikke Deka-deals. Kom kijken bij Grand Optical. Kom kijken naar de grootste en nieuwste collectie designerbrillen. Grand Optical heeft alle topmerken. Dus kom kijken en ontdek jouw geweldige nieuwe look.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 Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen wegenwacht hebt. ANWB